Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Alphen aan de Rijn wordt vandaag stilgestaan bij de schietpartij in het winkelcentrum Ridderhof. Tristan van der Vlis schoot precies een jaar geleden zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. 17 mensen raakten gewond. Burgemeester Eenhoorn van Alphen houdt tegen twaalf uur een toespraak... waarna een paar minuten stilte worden gehouden. In het winkelcentrum wordt een gedenkteken onthuld in de vorm van een glazen plaat. Buiten komt een herdenkingsplek met een ronde bank en een magnoliaboom... Het is volgens Eenhoorn de enige keer dat er een officiële herdenking wordt georganiseerd. Hierna laat de gemeente het initiatief over een andere. Helikopters hebben in Zwitserland 75 passagiers gered... uit een gestrande gondel van een kabelbaan. Dat was vlakbij St. Moritz in de Alpen. De gondel was halverwege de berg vastkomen te zitten. Het duurde drie uur om alle passagiers in veiligheid te brengen. Niemand raakte gewond. Waardoor de gondel bleef steken is nog niet duidelijk... De Diavoletza-kabelbaan gaat tot 3000 meter hoogte. Daar is op de gletsjer een skioord. Het openbaar vervoer in heel België staat vanochtend stil bij de dood van een controleur. Bussen staan om 10 uur twee minuten stil... en in treinen wordt passagiers gevraagd om twee minuten stilte in acht te nemen. De medewerker van het Brusselse vervoersbedrijf MIVB... werd zaterdagochtend bij een verkeersruzie in Brussel zo zwaar mishandeld... dat hij aan zijn verwondingen bezweek. Om tien uur wordt ook een stille tocht gehouden naar de plek van het incident. In Brussel rijden de trams, bussen en metro's sinds zaterdagochtend helemaal niet meer. Het personeel wil pas weer gaan rijden als de minister van Binnenlandse Zaken garanties heeft gegeven voor de veiligheid. Door de OV-staking in Brussel maken taxis in de Belgische hoofdstad overuren. Taxibedrijven krijgen tot vijf keer meer oproepen dan normaal. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Aan zeekrachtig tot hard. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Door de jungle van projectontwikkelaars staat de studio van Liene als een baken voor de luisteraars. Ah, je hebt A, de Liene en B, de muziek. Ze is A, de kwaad en B, een beetje laat. Midden in de nacht, van 1 tot morgen 6, is de geest weer uit de fles. Ah, ze is een parel in de mediawoestijn. De mensen op de weg kunnen dik tevreden zijn. Ze strooit met mooie noten naar de midnight radioten. Mm. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, wat leuk om je te zien. Adeline, Adeline, heb je even tijd misschien? Ja, Nico. Nico moet ook weer eens langskomen. Of Dr. Bongo Brain. Goed, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is natuurlijk weer tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, ik draaide vorige week in eh, dit hoekje Otis Redding. Dat is je altijd goed. Met Direct Me, geschreven door Redding zelf en Steve Cropper. Ja, als je dat dan beluistert, dan smaakt dat naar meer. Dus we gaan nog even door met de soul deze week. Die Steve Cropper die komt straks eh, terug. Maar voor die tijd aandacht voor een gelegenheidsduo Brooks en Jerry. Wie waren dat? Dat waren Jerry Williams en Brooks O'Dell twee eh, mannen die individueel opereerden... maar in 1967 plotseling besloten om het samen maar eens eh, te gaan proberen. Ze kozen een liedje dat eh, een paar jaar eerder een hit was geweest... in 1964, gezongen door zangeres Coco Taylor... Het gaat om I've Got What It Takes. En die Coco Taylor die brulde dat liedje bij elkaar eigenlijk. En eh, die gaf er een hele zware betekenis aan. Zoiets van, ik heb alles in huis waardoor eh, het mogelijk is... dat mijn man voor de eeuwigheid bij me blijft, wat er ook gebeurt. Nou, die Brooks en Jerry die zagen dat heel anders, dat liedje. Die hebben ervan gemaakt... Kijk eens, eh, ik heb gewoon alles in huis, dat klopt wel. Om iedere lekkere meid aan de haak te slaan, zo zit dat. And the name of this song about to do is entitled... I got what it takes, part one and part two and three if we have time. Now, one, two, one, two, three, four. en Jerry. Lekkere percussie, vind ik trouwens, in dit eh, nummer I've Got What It Takes. Verder nu met een nummer waar de hele wereld pas in 1981 mee zou kennismaken... terwijl het al in 1965 eh, eh, op de plaat was gezet door zangeres Gloria Jones. Zij nam op Tainted Love als B-kant van een singeltje dat totaal flopte. Waarom stuitte Softcell toch op dat liedje in 1981. Dat kwam door een hele bijzondere stroming in Engeland eind jaren 60 en in de jaren 70. Zo'n beetje heeft dat eh, eh, bestaan. En die stroming heette de Northern Soul. Wat hield dat in? Nou, die stroming, de aanhangers daarvan... die hielden van uh, soulmuziek uit Amerika... Maar als voorwaarde aan de liedjes werd gesteld dat de artiesten obscuur moesten zijn. Mochten geen eh, ja, algemene bekendheid genieten. Dus je moest er een beetje onder elkaar over kunnen smispelen. Van ik weet precies wie dat is, verder weet niemand dat. Eh, dat was heel erg belangrijk. Ehm, en je moest er lekker op kunnen dansen. En het moest een beetje Temla Motown-achtig klinken. Dat is een hele grove schets van die stroming. Nou, Tainted Love werd geen hit, dus dat voldeed helemaal aan eh, de eisen van eh, de Northern Soul-stroming. Dus het werd eh, geadopteerd en was best een succes in die beperkte kringen. Goed, 1981, Soft Cell wilde een hit maken... en scoorde een gigahit met Tainted Love. Ehm, ja, ik vind er helemaal niks aan, die uitvoering. Ik hoor veel liever dat geflopte originele 1965 van Gloria Jones... Ja, en waarom? Ach ja, het klinkt een beetje inderdaad Temla Motown-achtig. En het zit ook een beetje raar in elkaar. De tussenstukken, instrumentaal, zijn veel te lang. Het is net of ze de, de, de back-in track als een soort rondloper hebben gebruikt. Waardoor je denkt, mens, ga nou zingen. Tainted Love, Gloria Jones... Eh, Gloria Jones in 1965. En verder met een eh, one-hit wonder, Robert Parker. Die scoorde in 1965 een wereldhit met Barefooten. Een prachtig nummer. Ehm, een beetje merkwaardig eigenlijk, want eh, in 1965 profileerde hij zich plotseling als zanger. Tot dan was hij bekend als een bekwame sessie-saxofonist. Uh, afkomstig uit New Orleans, dus het zit er dik in dat hij eh, vets Domino begeleid heeft op eh, een aantal plaatopnamen. Maar goed, Parker brak dus plotseling door, vocaal, met Barefooten. En een jaar later, in 1966, moest hij dus weer wat. Dat is hem aardig gelukt. Eigenlijk, het is geen one-hit wonder, het is een... Nou, One and a Half Hit Wonder. Want deze mag er ook best zijn uit 66. De opvolger van Barefooten. Baby Let's Go, where the action is. Oh, baby, where the action is, where the action is. Put on your wig and your high heel sneakers and your new red dress. I want you to look the best. So let's go, baby, where the action is question is they're doing a pony, the bony Maroney. They're doing a jerk. You ought to see them work. So let's go, baby, where the action is. Where the action is. darling Lulu. She'll be there. So let's go, baby, where the action is. Where the action is. Get there soon. We don't wanna be late. The band'll be jumping from eight to late. So let's go, baby, where the action is. So let's go, baby, where the action is. So let's go, baby, where the action is. So let's go, baby, where the action is. let's go, baby. Let's go where the action is. Dat gaan we nog heel even doen met Booker T en de MG's zo. Eh, hun allergrootste hit uit 1969. Die, eh, nou, ik toch wel bekend veronderstel. Maar het is altijd weer een feest om te horen, vind ik. Waarom? Ik kan het niet uitleggen. Het sleept je gewoon mee. Waarom nou eh, Booker T en de MG's? Nou, ik noemde Steve Cropper, de rechterhand in het nummer Direct Me... en nog veel meer nummers van uh, Otis Redding. Hij zat in eh, de begeleidingsband van eh, Otis Redding en van vele anderen... omdat hij als eh, studiomuzikant was verbonden aan het wereldberoemde Stax-label een stal waar buitengewoon goede muziek vandaan kwam. Failliet gegaan, zo gaat dat met alles wat deugt, zou je kunnen zeggen. Ehm, hij was, die Steve Cropper, hij was de uh, solo gitarist bij Booker T. Jones en zijn MG's. en wat in het nummer wat ik wil laten horen zo goed te horen is... dat het meestermuzikanten zijn... die zich totaal ondergeschikt maken aan een nummer. Eh, geen overbodig gesoleer, niks van hoor mij eens goed wezen. Nee, ik doe gewoon wat, eh, wat van me verwacht wordt. Ik wil uh, speciaal aandacht vragen voor Al Jackson, de drummer van Booker T. Eh, naar verluid de beste drummer in zijn tijd... die eh, in Memphis rondliep. En dat wil in die contraien echt wel eh, wat zeggen. L. Jackson, hij is niet meer onder ons... want in 1975 werd hij vermoord in zijn huis in Memphis. Of door een inbreker, of door zijn vrouw. Daar is men niet uitgekomen. vind ik altijd wel mooi. Een tragisch mysterie hoort bij, bij, bij kunstenaars denk ik. Um, L. Jackson hoor je ook totaal ondergeschikt zijn aan het nummer. Hij drumt automatisch strak. Als je het hoort, dan denk je, nou, dat kan ik ook. Vergeet het maar. Hele subtiele eh, aanzetjes geeft hij zo hier en daar om wat te accentueren. Maar dat is het dan ook. Geweldig nummer. Ik heb het natuurlijk over Time is Tight. Tot volgende week. Thank you. Oh, Jan, niet boos worden. We hebben hem heel kort gemaakt. Als kwam het draaiboek niet uit. Boeken T in de MG's, Time is Time. Maar ik ken het ook zo uit mijn neus. Oh, sorry. Nee, ik vond het allemaal... Ik vond hele grappige uh, eh, uh, eh, paastroost Zo, Heb je, dat, dat meldde aan mij. Goed. Laten we naar de film gaan. Ik ga een trailer laten horen en u moet raden bij welke film die hoort. Heeft u het kunnen raaien? Nou, de, dit is de, ik las ergens, 18 18e versie van eh, het beroemde vroeg 19e eeuwse roman eh, Wuthering Heights, Woest de Hoogte van Emily Bronte. En eigenlijk mag je wel zeggen dat dit verhaal over de onsterfelijke liefde, hè, de jaloezie en de wraak, zodanig een, ja, een klassieker is geworden met universele thema's, dat het boek best een beetje losgelaten mag worden. Nou, dat heeft regisseur Andrea Arnold gedaan. Ze wilde de kern van de zaak laten zien, hè, de obsessies in die mensen daar op dat kale land, die destructieve energie, de zintuigelijkheid van het bestaan daarna. Nou, volgens mij probeerden ze dat te vangen. En daarvoor veranderden ze een aantal zaken. Hè? Dus het rijke luisbestaan van Cathy. Cathy en haar broer, dat is verdwenen. Het zijn nu gewone boeren, maar wel, ehm, oké, goede boeren, tenminste eh, rijke boeren. En eh, Heathcliff, die, door de vader op straat gevonden wordt en eh, meegenomen naar huis als pleegkind, is een gekleurde jongen, een donkere jongen, hè, die vanaf het eerste moment gediscrimineerd wordt. Nou, ik heb juichende recensies gelezen gelezen en ik heb ook volledig negatieve recensies gelezen. Dat vind ik altijd grappig. Ik zelf vond het wel behoorlijk geslaagd. Alhoewel ik niet goed tegen te veel handheld eh, camera kan. Maar ja, die, die, die nauwe kaders, die kleuren, het licht en de onscherpte... dat vond ik juist weer heel erg mooi. Ik vond geluid ook mooi. De takken tegen de ramen, die fluitende wind... die eigenlijk de hele tijd onder die film zit. En weet je wat leuk was? Eh, ik kwam de jonge acteurs Alejandra Teus en eh, Joris Smit tegen in de bioscoop... Hè, toen ik naar de persvoorstelling ging. En ze hadden net dus ook Wuthering Heights bekeken. Want zij speelden Cathy en Heath Heathcliff... in de toneelversie van toneelgroep op eh, Artemis. Heb ik hier ook al uh, ruim bewierookt. Eh, ze hebben er terecht ook allerlei prijzen voor gewonnen. En applaus tot in New York, waar ze het ook gespeeld hebben. Jeroen Olieslagers die heeft echt een, knappe bewerking gemaakt. Uitstekend geregisseerd door Floor Huigen natuurlijk, van Artemis. En echt fantastisch gespeeld door de hele kast. En vooral door Alejandra en Joris. Dus ja, nou, dus, ik zag die twee en ik klampte me haar aan. En ik zei heel suffig, oh, ik ben een fan van je. Nou, jullie waren zo goed samen in woeste hoogte. Ik geloofde gewoon in de liefde tussen jullie. Haha, zegt Alejandra, nou dat klopt, want we gingen toen met elkaar. Aha, zo zit dat dus. Nou, wat vonden ze van deze versie? Nou, vooral het spel van de jonge Cathy en Heathcliff vonden ze fantastisch. Nou, ga zelf kijken, zou ik zeggen. Een film eh, zonder muziek. Pas bij de eindtitels klinkt dit mooie lied van Mumford Sons. hope in silence. It's easier, it's kinder. And tell me not of heartbreak. It plagues my soul, it plagues my soul. We will meet back on this road. Nothing gained, truth be told. But I'm not the enemy, it isn't me, the enemy. soul, it plagues my soul. And bury me beside you. I have no hope in solitude, and the world will follow. Why did you choose to lean on a man you knew was wrong? ik vind het wel een intrigerend nummer. Mumford Sons. Over intrigerend gesproken. Ik zie de laatste tijd eigenlijk alleen maar intrigerende toppers op het toneel. Afgelopen woensdag zag ik in Theater de Krakeling... Hè? theater gereserveerd voor kids en jongeren. Heerlijke plek, ik kom er erg graag. Niet in de laatste plaats omdat het hoop geeft, hè? jeugd te zien die naar theater gaat. Dat het balletje doorrolt. Dat er hopelijk straks ook nog mensen in de zaal zitten. Enfin, wat zag ik daar? Een Vlaamse productie, uit Gent om precies te zijn. Een samenwerking tussen de Kopergieterij... en dat is een soort ja, annex productiebedrijf... net zoals eh, bij onze toneelschuur zoiets stel ik me erbij voor. En de groep Het Kip. En, en KIP staat dan voor Koninklijk Instituut voor Podiumkunsten. En dat is weer, nou ja, dat voert allemaal veel te ver. Ga ik niet uitleggen. De voorstelling heet Chicks for Money and Nothing for Free. En op de flyer staat... Dit is een oefening in geluk en mannelijkheid. Vijf mannen. Om een verhaal te vertellen smijten ze hun lichaam in de strijd... tegen elkaar en voor elkaar tot op het bitterzoete einde. Over jongensdromen, en het echte leven. Nou, tot zover de flyer. Nou, daar zit ik dan op de eerste rij met die dochter van me. Nou, eerste rij blijft verder vrijwel leeg. Groot leeg speelveld voor ons. Rechts een eh, doorzichtige kubus van 1 bij 1 meter of zo. En achter dan een groot, ja, doorzichtig plastic gordijn. En daarachter die vijf mannen in vijf verschillende kleuren trainingsbroek. Ontbloot bovenlijf, ja, één voor één komen ze naar voren en dan tonen ze hun spierbundels. En dat doen ze steeds fanatieker en met steeds fraaiere, verwrongen koppen. Nou, die pubermeisjes achter mij beginnen al een beetje ongemakkelijk... makkelijk te draaien op hun bankje. Maar dan beginnen de mannen eerst op zichzelf en vervolgens op elkaar te slaan. Weet je wel, van die lekkere meppen waar je rode plekken van krijgt. En dat klinkt zo. Eh, er wordt wat gemonkeld in de zaal. Is dit leuk? Het is intens. Het is uitvergroot jongensgedrag. Prachtig hoe de spanning oploopt. En dan begint het gillen. Weet je wel? Zoals hooligans dat kunnen. Uit alle kracht schreeuwen. Nou ja, het is bijna onverdraaglijk. Zeker als het zo vlak voor je snuffert gebeurt. We zaten dus op die eerste rij. Maar ze gaan door tot ze dan in een gezamenlijke cadans komen. Ik kan het niet allemaal te lang, eh, anders duurt het allemaal te lang. Maar uiteindelijk komt er een lied eh, tevoorschijn. En ja hoor, dan komt de romantische kant eh, van Elvis bovendrijven, moet je horen. Like a river flows, surely to the sea, darling. So je hoort het. Dat verstilde romantische moment is alweer voorbij. Genoeg zachtheid. En dan gaan ze weer lekker vechten, schoppen, sleuren. dat wat ze al eh, eh, in die games doen die ze altijd spelen. En ook nog eens zaterdagavond of na een voetbalwedstrijd. Nou, en zo weten deze vijf krankzinnig energieke mannen theater te maken... die de doelgroep vanaf 15 jaar behoorlijk raakt, verrast en taboes aanraakt. Want daar komen de twee langste mannen gehuld in een dikke laag scheerschuim op. Als twee witte monsters. Ziet er fantastisch uit. Dan gaan ze ballet dansen rond elkaar. En langzaam verliezen ze steeds meer schuim. En wij op de eerste rij zitten dan ook al snel helemaal onder. Maar daaronder zijn de heren naakt. Nou, grote slurven komen tevoorschijn. En het wordt een aantal meisjes in de zaal echt bijna te veel. <laughs> echt te gek. Ik vond het fantastisch. Nou, alles tot aan het ontroerende einde... waar eindelijk het vrouwelijke wordt toegelaten. Nou, ik zou zeggen, ga dat zien. Chicks for Money and Nothing for Free... van de Kopergieterij en Het Kip. Aanstaande woensdag de 11e in Theater Corosia in Almere. Donderdag de 12e in Eindhoven in Plaza Futura. En eh, zaterdag de 21e in Amsterdam... tijdens het Breaking the Wall Festival. Goed, ik hoorde een bijzondere plaat, raakte me echt. Ja, soul en rap, gospel rap wordt het dan genoemd. BJ, de Chicago Kid en Kendrick Lamar. Je kan het vinden op het album Pineapple Now and Laters. is Yesterday my nigga had told me his brother died A day before that, his homeless uncle was cold outside. A week before he seen the cancer in his mother's eyes. Two weeks before they couldn't pay his rent cause he lost his job. A month before that he lost the custody of his daughter. Six months before that her mother said she won't see her father. And this before he did a year when them charges was brought up. I shook my head, turned around and found a hundred dollars. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why, I don't know why, I don't know why, I don't know why you keep blessing me. I don't know why you keep blessing me. I don't know why you keep blessing me. I don't know why you keep blessing me. I don't know why, I don't know why, I don't know why. Yesterday I invaded privacy of a home. The day before that, my partner had fronted me a zone. A week before, I had loaded bullets inside that chrome. Two weeks before that, I shot them bullets and he was gone. A month before that, I cursed my mother, then slammed the door. Six months before that, I hit my woman, she hit the floor. I stormed out, then seen a black Honda Accord. The hollow tips missed me, then hit that little boy. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why, I don't know why, I don't know why. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why he keep blessing me. I don't know why, I don't know why, I don't know why. So today I laid in my bed, stared at the ceiling, closed my eyes, then asked myself how I was feeling. I analyzed on how a saint can play the villain. Is my life coincidental or just God willing? I came to grips, jumped up, look out the window. See my nigga had that same little boy that didn't know. Bullets is nameless, I guess this was meant for me to give them a hundred dollars to trash my pistol. Now why you keep listening why keep blessing me. Now I know why keep blessing me. Now I know why keep blessing me. Now I know why, now I know why, now I know why. Now I know why keep blessing me. Now I know why keep blessing me. Now I know why keep blessing me. Now I know why keep blessing me. Now I know why, now I know why, so I can bless you. So I can bless you. So I can bless you. Yeah, you. help me, cause I need you. I know this weed is burning, and I'm on drink number two. But it's all to soothe the pain from this cold, cold world. Sometimes I think it could help me, but this buzz here is temporary. So I'm talking to you. This while I drive, I same and crazy, Birds dropping out Daughters having their father's babies. And this the news I hear. With my godkids, nieces, and nephews turning year. I wonder, will it get better? A Little chatter will it get better? But the race confess cash. Make last year's Christmas gift be my bag. Lord, blessing me. But somehow you keep blessing me. But somehow you keep blessing me. But somehow you keep blessing me. But somehow, but somehow, but somehow, but somehow you keep blessing me. But somehow you keep blessing me. But somehow you keep blessing me. But somehow you keep blessing me. But somehow, but somehow, but somehow. somehow keep blessing me. Oh, yeah, yeah. If I just keep the faith, yeah, yeah. superieur. Heel bijzonder. Dat is, dit is toch eh, jazz, soul, eh, rap en ook R&B gewoon. Eh, BJ, de Chicago Kid, featuring Kendrick Lamar. Nog iets nieuws, uh, nieuwe meuktip van Lau. Ene Etta Bond. Hij schreef erover, nou, lekker vreemd, lekker stemmetje, niks bijzonders, maar het sfeertje. why she here in my cab, babe? I know we're not exactly an item, but why she here in our cab, babe? I thought we had something going on. Why she really here in your cab, babe? There's nothing more to say. Please believe when we reach there, I ain't gonna pay, cause I thought we were friends and you say, Come over, come over, come over, come over. Why's she here in your house, babe? Aren't you taking this a step too far? What you mean she can't get back, babe? I thought this bitch had a car. Why's she really here in your house, babe? guess there's nothing more to say. When she leaves the house, babe, don't think you're getting late. Cause I thought we were friends. And then you say, Come over, come over, come over, come over. Come over. She up in your room, babe. I'm down here on the pullout. You should get back to your room, babe, before she figures you out. Mm-hmm. Why are you here on this couch, babe? You got someone up the stairs. A bit late to kick her out, babe. I need some caffeine. I thought we were friends. you say, Come over, come over, come over, come over. Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen zal weer aan dit einde van de Goede Nacht laten horen waar zijn muzikale speurtochten toe hebben geleid. Want ja, Rex zou Rex niet zijn als hij niet doorgaat met het zoeken tot aan het gaatje. En dat zit bij hem, nou ja, ik weet niet of dat midden in het vinylplaatje zit. Jan Emaus praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een zeer wel goedemorgen, Jan Neemans. En vanochtend, en dat vind ik leuk, eh, ga je een, eh, een misverstand rechtzetten. Of wil je eigenlijk recht doen aan iemand? Zeker te weten. Haar naam is Jane Birkin. Oh, dan weet ik al genoeg. Ja, want dat, eh, daar is een hoop uh, geflapt en geflapt. En het was een grote hit. En we zullen eventjes hem illustreren. Weet is nog allemaal? Jane Birkin op een top. Maar eigenlijk is dit veel meer Serge Gainsbourg. Hè? Ja, Jane doet niet echt veel, hè? Er is een fenomeen, eh, Franse zuchtmeisjes. Nou, dat is, volgens mij is dat dit, dit het begin geweest eigenlijk van een hoop ellende. Want door dat geheeg, uh, eh, enfin, de daad, ik heb er verder niks tegen. Maar het verhoeft eigenlijk de vocale kwaliteiten. En daar wil ik eens eventjes andere kwaliteiten van Jane Burken zeker. Laten we, laten we haar eens eventjes... Eh, ik dacht, laat ik vanavond en de Nacht van het Goede Leven... een standbeeldje voor Jane Burken oprichten. Ik vind het fantastisch, want eh, het is inderdaad een beetje eenduidig eh, allemaal... wat we van haar weten. Dit plaatje mocht niet, hè, van de paus. Hoe is het Wat doet die paus in, de, in, in zijn vrije tijd? Enfin, ik wil, ik wil het helemaal niet over de pauze hebben. Nee, ik ook niet. Dus, eh, eh, laten we laat, zitten, laten we zitten. Ja, ja, ja, laten we maar eens even over muziek hebben. Keer dat plaatje maar eens om. Ja, we gaan het plaatje omkeren. U zult verbaasd staan van de vocale kwaliteiten van Jane Birkin dat wil ik eens even... Ik ben een beetje serieus. Ik wil eigenlijk, ja, wat ik al zei, is even haar vocale kwaliteiten voor het voetlicht brengen. Een standbeeld oprichten voor Jane Birkin. Het volgende nummer heet Jane B. En dat is wel geschreven door haar partner partner Serge Gainsbourg, de eerder genoemde... Ja, die dus eh, aan, op de A-zijde zo'n eh, zo'n ja, speciale rol eh, vervult. Maar het gaat om de muziek en het gaat dus om de vocale kwaliteiten Bent u er klaar voor, dames en heren? Want daar komt hij. Jan, tot volgende week. Heb je wel omgedraaid, uh, Rex? Dit lijkt verrassend veel qua arrangement. In ieder geval op het vorige nummer. Maar let op wat dit meisje kan. echt een krankzinnig nummertje. Maar goed, uh, dankjewel Rex en dankjewel Jan. Ehm, Jane Birkin was dit, met, eh, nou, whatever. Goed, ehm, zomer 2011 was het tien jaar geleden... dat Herman Brood van het Hilton af en uit het leven stapte. En de verhalen zijn het oneindig, oneindig Noord-Holland. Die liet bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzet in Amsterdam. Verhalen van bekende en onbekende over Herman. Eh, nou, te horen via je smartphone dwars door de stad. Dus zet je camera aan en je ziet op welke plekken de verhalen te horen zijn. Ga erheen en beluister ze. Ik vind het een hele mooie uitvinding. En nu mag ik wekelijks zo'n verhaal over Herman hier op de radio laten horen. Vandaag aan het woord filmproducent eh, M.J. Reichsteiner. Die vertelt over Hermans acteerprestaties als drugsbaron in de film Total Love. In 2000 was dat. De film werd opgenomen in India. Maar hoe belandde de set uiteindelijk met palmbomen en al op het stadion, stationsplein in Amsterdam? In 2000 speelt Herman drugsbaron in de film Total Love. De opnames beginnen in India en eindigen voor het Centraal Station in Amsterdam. Filmproducent MJ Rechsteiner over Herman, de acteur. Echt nog nooit een acteur gezien die zo in zijn rol zat, die zo goed zijn zinnen kende, zijn posities. Dat deed hij perfect. Een natuurtalent, die man. Herman was een chemische fabriek. De alcohol en de speed, die heft elkaar op. Die neutraliseerden elkaar bij Herman. Hij ontbeet wel altijd met drie dubbele wodka's... maar dat werd meteen weer geneutraliseerd. Op de set hielden we daar zoveel mogelijk rekening mee... dat hij dus de kans had om even terug te gaan naar het hotel... tot de laatste draaidag. De laatste draaidag eh, was op twee, drie uur rijden van het hotel. En daar had hij niet al zijn spulletjes meer tot zijn beschikking. De opnamen liepen uit, tot diep in de nacht. Dus hij werd dronken. En dat is een probleem bij Herman. We hadden nog maar één opname te doen met hem. Het was een uur of drie s'nachts. De volgende ochtend moesten we een vlucht terug naar Amsterdam halen. En Herman was kwijt. Het was een opname op het strand. We hebben hem overal lopen zoeken. De Indische Oceaan afstruinend. En pas toen we om vijf uur in ons hotel terugkwamen, lag hij daar te slapen. En Koos zei, geloof me nu maar, die krijg je niet meer wakker. Nou, de dag erop heeft Herman uitgebreid zijn excuses aan me uit, aangeboden. Um, legde me uit dat hij ja, dronken geworden was. Dat hij eh, erg nodig naar een bordeel moest. En daar hing hij dus uit. We hebben nog gekeken wat we op konden lossen in de montage... maar we hadden absoluut dat laatste shot nodig van Herman op het strand in India. Gelukkig hadden we een paar maanden later nog extra draaidagen in Amsterdam. paar maanden later hebben we hier in Amsterdam... precies op de plek waar je nu dat huisje ziet van Canal Cruises en Excursions... dat stond er toen nog niet... hebben we Herman neergezet op dat hekje. Hier zat hij, op de reling. En daarachter hebben we een palmboompje neergezet. Als je je omdraait 180 graden, dan zie je het Ibis Hotel. En dat was onze uitgangsbasis. Dus daar hielden we Herman warm. Het was een koude nacht. Dus alleen voor de opname haalden we hem eventjes uit het Ibis Hotel. En daar kon hij verder zijn, zijn gang gaan en zijn dingetjes doen. Nou, dat was dus precies wat ons ontbeerde op het strand in India. Een basis. De camera die stond heel laag. Omdat we op het strand hadden we ook we hadden een, een shot vanuit kikkerperspectief. Dus je zag brood van onderaf. En alles klopte. Hartstikke mooi. We mooi uitgelicht. Dus we hadden Herman. Hij had gelukkig nog zijn paarse pak dat hij toen aan had. Zijn haar klopte nog. Opname starten. Hij deed zijn mond open. En er ontbrak een tand. Want die had zijn vriendin hem de avond ervoor eruit geslagen. Hij had tekst. <laughs> Ja, ja, ja, hij moest zijn mond open doen. <laughs> dus het viel ons meteen op natuurlijk dat hij tand miste. Nee, het is, het is niet meer gelukt <laughs> om nog een kunststand te vinden en die in zijn gebit te zetten. <laughs> ja, maar die man was zo charmant natuurlijk. Ongelooflijk eerlijk. Heel erg transparant. Ook eerlijk in al zijn tekortkomingen. Geen excuses eh, verzinnen, geen smoezen. Gewoon de waarheid. Sorry, MJ. Ik was er niet, want ik was dronken en ik moest naar het bordeel. Je smolt voor die man. Als het goed is kun je het niet zien in de film. Hij staat online op ximon.nl. Dan kun je hem bekijken. En ehm, ik daag je uit om me te vertellen of je het kunt zien. ik vind ze elke week weer verrassend. Erg mooi gemaakt eh, door uh, Helene eh, Hummelen. die ook bij de collega is van de Caro. Samen met de boer en werken nog meer mensen. Sorry. Nou, u luisterde dus naar filmproducent M.J. Reichsteiner... die in Broodspoor zijn verhaal vertelde over Herman Brood. Goed, ehm, je kan alles trouwens terug luisteren op, de verhalensite Oneindig Noord-Holland. En, maar het leukste is natuurlijk dat je downloadt en echt naar die plekken gaat... en dan daar naar die verhalen luistert. Dat geeft echt natuurlijk een eh, grotere dimensie. Eh, volgende week in het, gaat het broodspoor gewoon weer verder. Ehm, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl Daar kan je van alles terugluisteren. Kan je natuurlijk ook op de Radio 1-site. Maar kom maar lekker op mijn site. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven.kro.nl En word Facebook-vrienden met me. Want dan eh, eh, post ik ook van alles. En dan fotootjes vanuit de uitzending en zo. leuk. Goed. Nou, tot volgende week. Dan hebben we deze man op bezoek. En dat is... Eh, nu geen mooie woorden, nu geen groot verhaal. Geen fraaie metafoor, het is heel simpel allemaal. Er zat geen hogere gedachte bij, geen diepere bedoeling achter daar. Ik zag jou, jij mij, en het was zonneklaar. Raar. alleen u eh, allemaal een hele fijne week te wensen. En Ewald van Tienen voor de techniek te bedanken. Hij heeft weer hard gewerkt in de nacht. Lekker weer op tweede paasdag, arme jongen. En Frans is natuurlijk, Frans in Broekhuizen, uw regisseur. Nee, draag het stokje over. In je Studio 33 wordt weer Radio 5. Eh, ha! <laughs> hey, doei.